Twee uur, Freddy van met het NOS-journaal. In het noorden van Mali zijn drie Europeanen vrijgelaten... die negen maanden lang in gijzeling werden gehouden door radicaal-islamitische rebellen. Het zijn twee hulpverleners uit Spanje en één uit Italië. De drie werden in oktober ontvoerd uit een vluchtelingenkamp in Algerije... en meegenomen naar Mali. Het is onduidelijk of er losgeld is betaald. In Mali is ook de Nederlander Sjaak Rijken ontvoerd. Het is onbekend hoe het met hem is. Vorige week verscheen op YouTube een filmpje waarin hij zegt dat hij in goede gezondheid verkeert maar het is onduidelijk wanneer dat is opgenomen. Wit-Rusland krijgt zijn eerste kerncentrale. De regering is met buurland Rusland overeengekomen dat het Russische nucleaire staatsbedrijf de centrale gaat bouwen. De bouw is niet onomstreden vanwege de ontploffing in 1986 in de kerncentrale in de Oekraïense plaats Tsjernobyl aan de grens met Wit-Rusland. De ontploffing had een kernramp tot gevolg. Ook in Litouwen is onvrede over de bouwplannen. De nieuwe centrale komt op 30 kilometer van de Litouwse grens. De Wit-Russische regering onderstreept het belang van kernenergie voor de energievoorziening. Daarvoor steunt het land nu voor een groot deel op olie en gas uit Rusland. De centrale moet klaar zijn in 2020. Italiaanse archeologen zijn ervan overtuigd dat ze het lichaam hebben gevonden van de vrouw die model stond voor de Mona Lisa. In een graf in een voormalig klooster werden een schedel en enkele ribben en wervels gevonden. Kunsthistorici gaan ervan uit dat Leonardo da Vinci de vrouw van een zijdehandelaar uit Florence gebruikte als model. De archeologen zeggen haar graf te hebben gevonden dankzij oude documenten. Het DNA van de resten zal worden vergeleken met dat van haar kinderen die in de buurt liggen begraven. Als het overeenkomt willen de onderzoekers een reconstructie maken van het gezicht van Mona Lisa om het te vergelijken met het schilderij. Het weer. Vannacht buien, morgen afwisselend stapelwolken, zon en buien en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En het is te vinden op de LP Place The Best of Lorna and Low. En die werd voorgespeeld door Bill Evans op de piano en Chad Baker op de trompet. Goeienacht allemaal. Dit wordt tot 6 uur de nacht in anders. Het muziekprogramma van Radio 1 met daarin ook natuurlijk eh, muziek in het nieuws. Want dat is iets waar we ook aandacht aan besteden. Het komend uur, wat mag je dan verwachten? In ieder geval gaan we door met onze cyclus... De zomernachten met Van Koten en de Bie. En er is weer een eigen opname te beluisteren. Een hele recente van afgelopen zaterdag. Want toen was in de Radio 1 Sportzomer het optreden van J.W. Roy. En de dame die je nu gaat horen, die trad ook zeer onlangs op. Niet op de radio, maar ze was ehm, bijna twee weken geleden alweer... een van de acts op het Bospop Festival. Alleen als mooi set heb ik het inderdaad over. Vandaag komt binnenkort een nieuwe album uit. En hier is van dat album The Single Guardian. soldier through distracted Lennart Morissette met Guardian. Wat ik al zei, is de single van haar, de meest recente single van haar... van een album dat binnenkort gaat uitkomen. Binnenkort, dat zal zijn dan op 28 augustus aanstaande. En de titel van die cd, LP waarschijnlijk ook, zal zijn... Havoc and Bright Lights. De avondetappe bij de NOS met Mart Smeets heeft altijd hele leuke filmpjes... waarbij ook verrassende muziek wordt gebruikt. Zo werd ik vorige week eh, aangenaam verrast toen ik ineens deze muziek van de Rolling Stones hoorde bij een van die filmpjes in de avondetappe. En toen dacht ik, ik ga hem helemaal draaien. In de dag ging het anders. Nou, hier is het moment om Time waits te no de Rolling Stones. till they're passing, yes, till they're Rolling Stones uit een uh, ver verleden 1974 namelijk. Toen verscheen van het gezelschap de LP It's Only Rock and Roll Time With Compositie van eh, Mick Jagger en Mick Taylor. Rolling Stones, ja, dat is een, eh, een, voortdurende soap die eigenlijk gaande is. Want steeds wordt er verschijnen dan weer berichten in de media dat ze zouden gaan optreden. Maar Kennelijk is het dan nu zo goed als zeker in oktober gaat het te voorkomen. Of in ieder geval in de herfst die eraan te komen gaat. Want Mick Jagger heeft het zelf gezegd. Nou, als de frontman het zegt, dan zou het wel waar kunnen zijn... dat uiteindelijk er toch een optreden van de Stones komt. De Stones die eh, vorige week hun eh, jubileum vierden omdat ze 50 jaar bestaan. De Stones dus. Silence by the Night in een akoestische versie. En deze uitvoering is te vinden op de speciale de special edition van de cd Strangeland van de band Keen. Die waren op Pinkpop. En komende maand zullen ze ook verschijnen op het Pukkelpop Festival. Dat gehouden zal worden in het Vlaamse Hasselt. is cold on the bed. And now it turns out not the end. You are We in our teeth, the magnificent drum you'll the marriage. throw you away, and after it's gone, you stay. komen uit eh, New York. Zij noemen zich Yes Sayer en ze gaan in september toeren in Europa. En dan ook eh, wordt Nederland aangedaan. Maandag 17 september een optreden van Yes Sayer in Paradiso, Amsterdam. En voordat ze gaan optreden in Paradiso zal er allereerst een album van hun verschijnen. Fragrant World zal in de loop van volgende maand uitkomen van Yes Sayer dus. Ik heb een boek in de aanbieding. Wat je kan winnen? namelijk het eh, boek van James Worthy, Zwarte Sylvester. En wat ik van je wil weten is, James Worthy schrijft ook columns. In welk dagblad schrijft hij een column? Nou, ik zou zeggen, als je het antwoord weet, mail dat naar de nacht ging het anders. De mailbox en daar kan je terechtkomen via www.varen.nl voor een exemplaar van James Worthy's Zwarte Sylvester. tried to bomb me with a sermon. But it's plain to see that they can't comfort me. Sorry, Charlie, for the imposition. I think I got, got, I got the strength to carry on. Yeah, I need a drink and a quick decision. There's a toothbrush hanging in the stand. My face ain't looking any younger. Now I can see love taking her toll on me. She's lost on oh I, oh I, I better learn how to face it. She's gone, she's gone. to replace her. She's gone. Oh, I, what went wrong? government. dat zijn het zeker. In ieder geval, ze hebben ons eh, leuke muziek gegeven in de jaren 70. In 1973, bijvoorbeeld She's Gone. Je kan luisteren naar de stemmen van Daryl Hall en John Oates. Nog even die vraag die ik eh, stelde. Voor het geval dat je geïnteresseerd bent in een eh, interessante en spannende thriller. Namelijk Zwarte Sylvester van James Worthy. Dat boek dat kan je winnen als je dan wat weet op de vraag. James Worthy, die is ook columnist in welk dagblad schrijft hij van tijd tot tijd een column. Dat kan je dus mailen naar de Nacht Klinkt Anders. En via www.varen.nl kan je terechtkomen bij het e-mailadres van de Nacht Klinkt Anders. De Nacht Klinkt Anders bij de Vader op Radio 1. Afgelopen zaterdag in de Radio 1 Sportzomer. Toen was daar een optreden van de Brabander en hartenieren J.W. Roy. vanochtend de start in de brandende zon. Weinig hoop, veel hart. Maar ik rij voorop, altijd van gedroomd. Alleen naar de top. Als ik denk aan de uren, de wegen. Als ik denk aan de wind, soms meevaart tegen met mijn hoofd in de wolken, snot voor de ogen, kom ik hierboven. Met mijn hoofd in de wolken, moet blijven geloven, want ik kom hierboven. Oh, ze komen eraan kijk niet meer om, vandaag niet te verslaan. En alles doet zeer, maar ik kijk niet meer om, vanaf nu geen volgen meer. Slechte dagen, ik ben ze vergeten, als sneeuw voor de zon altijd geweten. Met mijn hoofd in de wolk mijn hoofd in de wolken moet blijven geloven, mij kom hier boven. Het is niet anders dan het dagelijks Eh, radio in Sportzomer. Van afgelopen zaterdag was daar het optreden van J.W. Roy. Ik kom hierboven was een van de vier, of waren het de vijf? Het was in ieder geval <laughs> een van de liedjes die hij zong. Ik kom hierboven. J.W. Roy dus. Zo'n plaat die je ook maar één keer per jaar kan draaien. Tour de France, je hoorde de Duitse band Kraftwerk. En dit komt uit Mali. De band onder leiding van Zani Diabate. De Super Jatta Band. muziek uit Mali, een land waarvan je in ieder geval moet weten... als je daar naar vakantie toe wil gaan of dat wel zo verstandig is. Met het oog op de gijzelingen die daar regelmatig van toeristen plaatsvinden. Maar wel hele fijne muziek die daar vandaan komt. Je kon luisteren naar de band van eh, Zani Diabete. Een man die eh, onderhand niet meer leeft. Hij is in de eerste week van eh, januari is die overleden. En hij was destijds de leider van de Super Jata Band van hem is uh, eh, zeer recentelijk nieuw materiaal uitgekomen. Of nieuw materiaal, in ieder geval het materiaal dat hij vlak voor zijn dood heeft opgenomen... met die band Zani Diabate. En het nietje dat je hoorde van hem was Mali Jaffa. De zomernachten met het Simplistisch Verbond, Kees van Koten en Wim de Bie. Zo dadelijk hoor je Lana Del Rey, maar eerst even een sketch van de twee heren uit 1982. Eh, een goede middag. Dag. uh, ik ben hier toch aan het juiste adres voor een voorbespeelde beeldcassette, is het niet? Ik zag namelijk de videokeizer op de puist staan en ik dacht... Eh, ja, uh, nou, de, de videokeizer zelf zit momenteel in het buitenland. Ach. Voor, namelijk voor zakelijk. Maar ik zou zeggen, zeg goed maar. Ja, eh, nu is het zo dat ik aanstaande zaterdagavond een kinderpartijtje geef. Ja. Wat kindjes van vriendjes. En toen zei mijn vrouw... Dus ik word eigenlijk ook maar gestuurd. Oh waarom zouden we met die hele bubs naar de bios gaan? Ik bak een feesttaart en jij haalt een videocassette. Want anders staat die daar maar, onze videorecorder. Ja, we hebben eh, namelijk een videorecorder. Dat wordt eh, inderdaad vaker gezegd door mensen. Ja. Uh, kinderpartijtje. nou ja, Disney dus. We hebben dus ah, alle, Walt Disney. alle Disney's in de verhuur, ook met het autootje en zo. En uh, eh, Gauwvlietdruk, Mick eh, eh, Elliot en de Draak. Of u neemt uh, Baba Papa, ja. Bassie Pinkeltjes, ook heel leuk. Ja, ik ben bang dat dit iets te kinderachtig zal overkomen. Ze zijn namelijk al wat ouder, hè, de kinderen. wat oudere kinderen. Ja. dan zou dus een avontuurfilm kunnen nemen, hè? Ja. Dus uh, Jaws of uh, Terrace Robert Spencer, Vuist van Duivel, ja, Towering Inferno, ja, Express, ja, Maar dan loop je toch weer de gok dat sommigen hem al gezien hebben. Zo'n bioscoopfilm ze zien zoveel. Dat is, eh, dat is natuurlijk een feit. Hè? Ja. Eh, ja. Nou, hoewel, de eh, originele Oosterse vechtfilms... die zie je dus nooit in de bioscoop, hè? Oh. En daar hebben dus ook alle kung fu's, kimpo's. hier de dodelijke lotussen. Dat vind ik dus persoonlijk zelf een hele goeie. Ja, ja. Lee, maar ja, al dat knokken... Er wordt al zoveel gevochten in de wereld. Vindt u niet? Ja, dat is ook een feit natuurlijk. ja. ja, ja uh, ja, dan blijft alleen eh, de porno natuurlijk over, hè? Porno? porno, ja. Weet u dat ik dat nou nog nooit heb gezien, de porno? Wel veel over gelezen, maar het zien is er nou nog nooit van gekomen. Is dat niet eigenaardig? Oh. Eh. Ah, pardon. Eh, nou, je hebt dus porno en porno, hè? Oh ja? Je hebt dus de, de zachte porno en eh, de harde porno. Ja, en wat is het verschil daar? Nou, bij de zachte porno is het dus eh, zo dat eh, ze doen meestal alsof... en dan vaak mooi gefilmd. En veel met grappen, en in Tirol bijvoorbeeld. En bij de harde porno is het dus zo dat je ziet alles van zo dichtbij mogelijk... dat bij de camera er maar tussen kan komen. Plus dat hij dus in beeld ecajuleert, hè? Kijk eens aan. Dus eh, je kan eigenlijk wel stellen dat in de, in de harde porno is het eh, elke twee minuten een eh, ecaliatie. Is het waarachtig? Ja, dat is dus, dat is dus een feit, ja. Dus vooral bij de Amerikaanse tapes is het dat je je klok erop gelijk zou kunnen zetten. Dat die om de twee minuten... dan ja. hij weer, hè? Weet u wat wij doen? Ik spring meteen in het diepe en ik huur een cassette harde porno van u. Prima. Ja. Eh, dan eh, wou ik even weten, haalt u eh, van beffen? Of ben u meer aangesproken doordat je zegt pijpen? Dus dat hij gepijpen wordt? hou ik van beffen of, zij, van pijpen? Gebeten. Nee, dat maakt mij niet zoveel uit. Oh, eh, doet u maar van alles wat. Dus wat gemengde harde porno. prima, dan doe ik er ook nog een eh, triootje bij. Uitstekend. Deze uh, eh, dame ziet er ook wel feestelijk uit. de Pizza Girls. de Desiree Couteau Dit is met deze Zweedse meisjes. Oh, Virgin Dreams. Dat ziet er ook smakelijk uit. Ja, beach, deze zwarte dames en heren. Teenage Dat is ook heel leuk. Die is ook heel leuk. Kunt u mij die aanbevelen? De Love Angels? Ja, het is heel verrassend ook. Doet u die er ook maar bij? Nou, ik zou zeggen, hoeveel bedraagt dan in totaal de schade? Uh, eens even tellen hoor. Dat zijn er 1, 3, 1, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is dus 10 gulden per uh, cassette. Dus 8 x 10, dat is dus eh, drukke dag geweest vandaag. 8 maal 10, 6 maal 10, 7. 8 maal 10 is 80 eh, gulden dus. Juist, alsjeblieft. Wel. En dan, als u dan wel de banden voor maandag uh, eh, 12 uur terugbrengt. Dat beloof dus ik Maandag voor 12 uur.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 Met haar videogames. Een one-hit wonder waarschijnlijk niet, want ze heeft ook een bijdrage geleverd aan het jongste album van Bobby Womack. Maar hier hoorde je Lana Del Rey dan met de videogames. En de videokeizer, dat was een sketch van Kees van Koot en Wim de Bie uit 1982. Straks tussen 4 en 5, zo om ongeveer half 5, nog een keer Kees van Koot en Wim de Bie. In het kader van de zomernachten met Verkoot en de Bie. Bij nacht ging de anders te varen op Radio 1. Nieuw talent nu, Jonathan Boulet. Hij komt uit Australië. This song is called Wrecked. Zo, het komt helemaal uit Australië. Jonathan Boulet, dat is de naam van de zanger. En het liedje dat heet This Song is Called Rags. Dat hij bij de Vara op Radio 1. Zo dadelijk het nieuws met Freddy van Tijn. En tot die tijd, The Night Before, Hooverphonic with Orchestra. I ring your bell, the buzzer opens the door. As I walk in, I only mind the floor. raise my head and see a shadow on the wall, vibrantly reminding your life. Step by step, the sound of breaking glass. What happened here? Well, I can only guess. You seem sleep as I try to put you on the bed. As I find traces of regret.